Amber Brandsen met het NOS-journaal. Vervoersbedrijf Veolia stelt de NS aansprakelijk voor de schade die is geleden rond de aanbesteding in Limburg. Het gaat om miljoenen euro's. NS-dochter Abellio won die aanbesteding, maar later bleek dat dat bedrijf fraude had gepleegd. Veolia zegt in een brief aan de NS dat er voor dinsdag een reactie moet komen op de schadeclaim. Het bedrijf deed eerder aangifte tegen oud-directeur De Beer van Veolia zelf... die informatie doorsluiste naar de NS. De affaire rond de aanbesteding in Limburg leidde tot het ontslag van NS-topman Huges. De Griekse premier Tsipras blijft optimistisch over de economische situatie. Hij verwacht dat er voor de schuldencrisis een oplossing komt die de Griekse economie weer uit het slop trekt en het land binnen de eurozone houdt. Gisteren leverde overleg tussen de Eurogroep en Griekenland opnieuw geen akkoord op. Premier Tsipras is blij met de extra eurotop van komende maandag. Die top is volgens hem een positieve ontwikkeling op de weg naar een akkoord. Facebook-gebruikers krijgen een Amber Alert vanaf vandaag direct op hun tijdlijn te zien. Amber Alerts worden gebruikt om vermiste kinderen op te sporen. Het bericht verschijnt direct bovenaan de site of app van de ruim 7 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers. Tot nu toe kregen alleen de 167.000 volgers van de Amber Alert Facebook-pagina de meldingen te zien. Nederland is het eerste Europese land dat Amber Alerts op deze manier gaat verspreiden. In de Verenigde Staten en Canada gebeurt dat al langer. In heel de Verenigde Staten zijn gebedsdiensten gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in Charleston. In die plaats schoot een blanke man in een kerk negen zwarte gelovigen dood.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 Die uh, excuseert zich, want die is lekker op vakantie, luisteraars doet hij natuurlijk geweldig goed. En laat ons hier in een uh, bewolkt zandvoort zitten. En in de studio zonder zonnetje. Ja, we hebben een hoogtezon meegenomen. Peter de Boer heeft een hoogtezon voor ons meegenomen. En die staat in de keuken. En dan kunnen we straks massaal eh, onder. Ook leuk is het, eh, luisteraars, om een, een brief te krijgen van een, van een jazzzangeres. Hoewel ze al overleden is. Dus dat is uit de geestenwereld dan, zeg ik maar, hè? Eh, Pim Jacobs en natuurlijk eh, Rita Reis. I'm gonna sit right down and write myself the pleasure. applaus, luisteraars. Eh, Rita Reis en Pim Jacobs natuurlijk. Uh, Sjaaks op bas. Nou, u kent ze allemaal, oude, vertrouwde muzikanten in Nederland. Eh, al onbekend en inmiddels aangeschoven. enige bestuursleden zie ik staan. Rob Harms. Rob. Goedemorgen, Charol. Wat gezellig. En goedemorgen Fred en de rest van het team. De allerlaatste uitzending voor Fred. Daar zijn we voor hier. Ja. 22 jaar, Fred. 22 jaar lang bij de omroep betrokken. En ook eh, nauw betrokken, niet alleen als eh, programmamaker... maar ook achter de schermen. En dan eh, met name uiteraard bij het jazzprogramma op de zondagmorgen. We hebben genoten van jouw muziek en, je geweldige inzet. En we zullen je zeker gaan missen en je blijft altijd welkom. Nou, dat is heel, dat is heel mooi applaus voor die man, toch? <laughs> wat Als... Oh, ja, ja, ja, ja, ja, kom erbij. Uh, luisteraars, u, u, u, kent haar van Zandvoort Lunch. U kent haar van Zandvoort Lunch. Maar u kent haar niet alleen van Zandvoort Lunch. U kent haar eigenlijk van heel veel programma's bij, uh, bij ZFM. En, want zij verzorgt ook de redactie voor een hoop programma's. Ze presenteert af en toe. U, hoort het regionale nieuws dankzij haar. bijna dagelijks tussen ja, half één en kwart voor Hallo, één. Hallo Charles, het gaat om Fred hoor. Ja, <laughs> ik mag je toch wel, ik mag je toch wel ik, mag je toch wel een beetje aankondigen. <laughs> Een beetje aankondigen. Ja, als weten de luisteraars niet, weten de luisteraars niet wie je bent. Dames en heren, uh, zet uw schrap voor Dolly Tempierik. <laughs> nou Fred, ook ik ga je eh, een kleine, kleine speech ga ik hier houden. Een beetje toespraak voor je. Ik hoor net een, een heel klein foutje eigenlijk, hè, als ik het goed begrepen heb. Want je bent even helemaal teruggedoken in het verleden. En feitelijk ben je hier al 23 jaar aanwezig? Oh, hmm. En um, nou heel jammer dat je het niet nog even hebt volgehouden. Want met 25 jaar had je natuurlijk in aanmerking gekomen voor het gouden horloge. Nou, dat hebben we niet gered. Uh, nou ja, zoals Rob al zei, eh, we vinden het enorm jammer dat je gaat. We begrijpen het natuurlijk wel, want eh, je vrouw en jij zijn ontzettend actief bij allerlei dingen. En op een gegeven moment moet je natuurlijk kiezen. En je hebt inmiddels een heel mooi team van presentatoren en jazzliefhebbers gevormd... Eh, die het stokje van je over gaan nemen. Dus ik denk ook dat je dat in vol vertrouwen eh, kan doen... Hè, als we het zo op de zondagochtend beluisteren. Ze prachtige programma's van allemaal. Eh, toch vinden we het jammer dat je gaat. En we willen je enorm bedanken. En we hebben heel origineel een prachtige bos bloemen voor je. In de kleuren. Precies, jij hebt hem meteen door, dat hoopte ik al. En eh, ik ben heel erg in de weer geweest om een mooie fles wijn voor je uit te zoeken. Dus eh, ga deze week nog even lekker van de bosbloemen genieten. En denk aan ons en kies een hele mooie avond uit... om dat mooie wijntje op te soeperen en aan ons te denken. Dat ga ik zeker doen. Goed zo. Hartelijk bedankt, Fred, voor alles. Een klein woordje ook voor eh, de bestuursleden. want het is natuurlijk zo dat al die jaren lang alles toch behoorlijk goed gefaciliteerd heeft plaats kunnen vinden. Eerst in de Watertoren en eh, daarna natuurlijk op het plein. En nu in deze prachtige locatie hier. En dat is echt ook een eh, bedankje waard voor degenen die uh, mogelijk hebben gemaakt dat we hier terecht zijn gekomen. Het bestuur en ook de programma-leiding met name ook. Ik wil ze allemaal hartelijk dank voor al die jaren ondersteuning die we hebben gekregen. En dat is best een applaus waard, dat zijn de stille krachten. Nou, we zijn, we zijn helemaal in een sentimental mood. Maar dat komt goed uit, want Duke Ellington is dat ook. En eh, die gaat ons eh, verrassen met zijn muziekje. Sentimental Mood was dat. Eh, Duke Ellington. Ja, luisteraars, uh, iets heel anders doen. En dat is maar goed ook, want steeds dezelfde muziek. Dat zou een beetje eentonig worden. Love me or leave me, Cliff Richard. Love me or leave me. Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh, I want no one unless that someone is you. I intend to be independently but I don't want to borrow to have it today. Give it back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. up blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. Have that today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love. There's no love for nobody. Ja, zoals eh, Peter de Boer net al eh, terecht opmerkte, eh, luisteraars... terwijl wij met elkaar aan het praten waren. En nu was ze aan het genieten van Cliff Richard. dat ook Paul Enka, Peter, hè? die heeft ook zo'n schitterend album opgenomen. Peter zit ja te knikken, pakt de microfoon en zegt van... Je komt niet zo makkelijk van me af. hey, luister, heb, heb jij een repertoire van popmuzikanten die jazz zingen? Of, Ja, er zijn, er zijn, een heleboel. Ja. Ja, dat klopt. <laughs> maar, eh, eh, wat bedoel je, of ik een repertoire heb? Of... Nou, of jij zelf in, je, in jouw eigen eh, muziekcollectie... ja, ja, ik ga, ik ga daar een keer een programma aan wijden. Kijk, een heel programma. Ja, nou ja, een... een, een of een nacht. We hebben ook hier een collega die heet Willem Bruis... en die, die begint s'nachts om 12 uur. Nee, gewoon, ik ga een, een, een, het zal een deel zijn van een van mijn Ja. Nou, heeft Fred ook nog een achterneefje. Dat is toevallig mijn zoon. En eh, Adam, Adam heeft al eh, eh, World on a String gezongen. Maar ik, ja, ik kan het niet nalaten. Nee, ik zou het zeker doen, want ik heb hem hier live gehoord. Het is echt fantastisch. Oké, okay, nou. Zeer aanbevelen. Ik had Helemaal. verwacht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 Got the world on a string. And what a wonderful thing. When you get the world uh-huh. on a string. Ja, we hangen allemaal wel eens aan een zijden draadje. The world on a string. Naast mij Peter Boer. Peter, jij hebt weer eh, iets heel bijzonders voor ons meegebracht. Ja, eh, een combinatie van allerlei factoren. Dat moet ook in een programma als dit... waar we eh, allemaal rondom eh, onze vertrekkende Fred Kroonsberg plaatjes draaien. Het is moeilijk om in die twee uren te vullen met allemaal mooie dingen... die ook nog actueel zijn. Ik heb een cd-album voor me van V. Klaassen. En die heeft een, een Nederlands-Amerikaanse bezetting... En ehm, die gaat eh, zingen Without a Song. En op slagwerk hebben wij, om maar eens even te noemen... de heer John Engels, die eh, zijn 80ste verjaardag deze dagen viert. En eh, die met een fantastisch tournee door Nederland stroopt. we gaan luisteren. Ja. Hij, is al 80, maar John slaat weer toe. Hè? Ja, zo is het. without a song. Without a song, life would be incomplete. An endless stream where we will never meet. There's no refrain. The words can't touch the heart without a song. I only know there ain't no love at all without Baby V. Klaassen. Wij hebben, eh, Fred en ik, hebben eh, veel momenten beleefd... waar we een van ons tweeën dan een plaatje op zetten... en dan eh, klonken de eerste noten en dan keken we elkaar aan... en dan zeiden we, yes, dat precies dat wat we allebei willen horen... zonder dat we dat van tevoren hadden afgesproken. En een van die plaatjes ga ik nu draaien... en ik weet zeker dat we weer hetzelfde gevoel gaan krijgen. Dat is Miss Etta James... En we gaan luisteren naar Prisoner of Love. Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chains that bind me I need no shackles to remind me That I just a prisoner of love. For one command I stand and wait now. From one who's master of my fate now. I can't escape, for it's too late now. That I'm just a prisoner of love. What's the good of my caring when someone is sharing those arms with me? Although he has another a prisoner of love. Ja, ik weet niet wat er nu begon af te spelen, maar <laughs> ehm, ja, ik heb natuurlijk ook eh, weer een beetje, ik heb eigenlijk een beetje aan de, aan de het zomerse weer gedacht waar Fred zo direct heen gaat. Ik heb eventjes gekeken eh, wat voor temperaturen het in eh, Slovenië momenteel is. Het, eh, het ligt tussen de, tussen de 27 en de 30 graden in. Dus <laughs> dat is best wel prima weer. Dus ja, daar heb ik ook een beetje aan gedacht bij het uitzoeken van, van, het, van het repertoire. Ehm, dus ook Maskenada Tambra Trio. Canada, dat is natuurlijk... Eh, als, je, als je bij een zonnetje zit... Lekker, of, of, of in, eh, ik, zie mezelf dan ook altijd in zo'n uh, in zo'n comfortable rij. In zo'n in zo'n zo'n dakloze wagen.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 Ehm, ja, Fred die heeft natuurlijk hier heel lang gedraaid. En dat was natuurlijk echt eh, altijd... Eh, ja, het voelde goed. Ehm, het was eh, eigenlijk altijd... het samendraaien was altijd een, een feest. ik deed vaak de techniek. Dus ik heb heel veel geleerd van Fred. Ehm, daarvoor dank ik hem natuurlijk ook. Um, en eh, daarvoor eh, het volgende nummer, Jack Johnson met eh, Better Together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. our dreams, and they are made out of real things. like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on so hard. it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night, you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day to day scene, I'd be under the impression. I was somewhere in between with only two, just me and you.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 was dat. Van de cd Come Away With Me. Een prachtige verzameling cd. En ik hoop dat ze erin slaagt om nog eens een keer... een cd van die kwaliteit op de markt te toveren. Eh, in mijn uitzending heb ik ook heel veel blues gedraaid. En daar wil ik natuurlijk vandaag geen uitzondering voor maken. U gaat luisteren naar Oscar Benton met de Benten-Benson Horst Blues. Bay Parkway Wonder. You're such a success. not juicy, it, use it, love, but don't you throw it in the deep blue sea. Never said you love me. laid across my phone bed. Never said you love me when you lay across my phone bed. Baby, you were drinking your white light lightning, uh, talking all out your head. You said, but baby, baby, baby, baby, daddy, that's all right with me. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, that's all right with me. You can have my juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. Give me that brain. Jimmy Smith. Struts, zo heette het nummer. Ja, het af en toe een beetje stotterend zijn strat ook uit. Maar spelen dat die man doet. En naast mij, luisteraars, u zult het niet geloven... Fred Kroonsberg nog steeds uh, eh, on-air bij ZFM Zandvoort. Fred, kom er even bij, man. Want we willen toch wel van je weten hoe nou de laatste uitzending eh, bevallen is. Nou, ik vond het een eh, eer om eh, al die jaren hier te mogen draaien. En nogmaals, al die mensen, die vrijwilligers... die al die jaren ervoor gezorgd hebben dat die omroep in leven is gebleven... met een aantal verhuizingen. En dan toch nog met alle probleempjes die dat meebrengt... erin geslaagd om een levendige omroep in de eten te houden ik vind het een compliment waard aan al die mensen. En nou zit jij natuurlijk ook in de gemeenteraad. Dus jij gaat ook zorgen dat wij natuurlijk een goede subsidie houden. Ja, daar, nou, als, ik even, als ik even de kans krijg, zal ik het eh, niet laten. Alhoewel, tegenwoordig moet je van tevoren zeggen dat je eh, belangen hebt.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 Want dit programma hebben we allemaal van genoten. Dank aan alle collega's hier aanwezig. uur heb ik nog een aantal mensen eh, genoemd... die bij al die uitzendingen een rol hebben gespeeld. Maar de lijst is nog langer, dus ik ga nu door met het tweede gedeelte... van de mensen die al die jaren zeer van jazz hebben gedragen en mogelijk gemaakt. Albert-Jan Vos, bedankt. Jack Jongmans, bedankt. George van Dam, Suzanne Severijd, woont in Amerika. Marcel de Vries uit Haarlem. Mario Zandvoort, Pieter Jouwstra, Adam Spoor, Charles Duif... Peter den Boer, Jeroen van Sluisdaan, David Habi en Otto Okko Beuving. Allemaal hartelijk dank. En de ploeg die eh, over is, die gaat ervoor zorgen... dat de 50 jaar ZFM Jazz wordt gehaald. Luisteraars, dank voor uw eh, aandacht en het luisteren naar dit programma.